Deze bank staat op omvallen. Investeerders willen er geen geld meer in stoppen... waardoor redding door de staat de laatste mogelijkheid lijkt om overeind te blijven. Het Italiaanse ministerie van Financiën verwacht dat de bank nu zal vragen om staatssteun. Op die manier kan worden voldaan aan het reddingsplan dat deze zomer voor de bank werd opgesteld. De Duitse politie heeft in Duisburg twee mannen opgepakt... die een aanslag zouden hebben voorbereid op winkelcentrum Centro in Oberhausen. Het zijn twee broers van 28 en 31 jaar uit Kosovo. De politie kan niet zeggen hoe ver de plannen voor de aanslag waren gevorderd. Centro is een van de grootste winkelcentra van West-Europa. Het heeft ook een van de grootste kerstmarkten van Duitsland... en is daarom populair bij dagjesmensen uit Nederland. Of de arrestaties verband houden met de klopjacht op de daden van de terreuraanslag in Berlijn is onduidelijk. De Tunesiër Anis Amri wordt in verband daarmee inmiddels in heel Europa gezocht. Het aantal jonge daklozen in Nederland is vorig jaar met bijna de helft toegenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat begin januari... naar schatting 12.400 mensen tussen de 18 en 30 jaar dakloos waren. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 8.000. Volgens de stichting Zwerfjongeren komt dit doordat er een tekort is aan betaalbare woningen. Dakloze jongeren blijven daardoor onnodig lang in de opvang zitten. Het aantal dakloze ouderen is juist gedaald. Volgens het CBS blijft het totaal aantal daklozen gelijk. Net als in 2015 hebben zo'n 31.000 mensen geen dak boven hun hoofd. Het weer vannacht droog, mogelijk ontstaat dichte mist.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 Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. le apagan las luces. hace se luce, yo se lo hago otra vez. Otra vez. Llevo tanto tiempo mirando reaccionar. Dime que está esperando, baby, no hay demora. Pégate a mí, te rico a mí.